Van der Linde met het NOS-journaal. De storm Melissa is uitgegroeid tot een orkaan in de zwaarste categorie. De orkaan beweegt richting de Jamaicaanse kust... waar gevreesd wordt voor overstromingen, aardverschuivingen en verwoestingen. Het is de sterkste orkaan bij Jamaica sinds het begin van de metingen in de 19e eeuw. Weerkundigen spreken van een mogelijke humanitaire crisis op Jamaica. Storm Melissa heeft op andere eilanden al tot zes doden geleid. In de Dominicaanse Republiek zijn duizenden mensen dakloos geworden. Hamas heeft het lichaam van een omgekomen gijzelaar overgedragen aan het Rode Kruis. Dat zegt het Israëlische leger. Hamas had de overdracht gisteren al aangekondigd. Van wie het lichaam is, is niet bekend. Het zou nu onderweg zijn naar Israël, waar onderzoek wordt gedaan naar de identiteit. Daarna zal de familie worden ingelicht. Tot nu toe zijn in totaal 16 van de 28 lichamen van gijzelaars in Gaza aan Israël overgedragen. De Nederlandse sportwereld maakt zich zorgen over het gebrek aan urgentie bij de politieke partijen op het gebied van sport en bewegen. Volgens NOC-NSF en de Nederlandse Sportraad ontbreekt bij partijen een concrete visie op het belang van sport in de samenleving. Het zou veel meer moeten worden meegenomen in de bestrijding van allerlei problemen, zo klinkt het. De voorzitter van de Nederlandse Sportraad stelt dat de politiek de rol van sport en bewegen nog niet op waarde weet te schatten. In Italië moeten wintersporters komend seizoen verplicht een helm dragen. Wie op de piste zonder helm wordt betrapt kan een boete krijgen. Ook kan de skipas worden ingenomen. Voor kinderen was er in Italië al een helmplicht. Nu is het het eerste land dat een helmplicht instelt voor alle wintersporters.